De daders gingen er vandoor. Het is niet bekend of ze iets hebben buitgemaakt. Even later was er in de omgeving van Best tussen Eersel en Bergijk een schietpartij. Bij een achtervolging werd een politieauto onder vuur genomen met een automatisch wapen. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt nog of de schietpartij iets met die overval in Best te maken heeft. In Nicosia wordt vanochtend verder gepraat over een nieuw plan om Cyprus te redden van een bankroet. President Anastasiades praat dan met de fractievoorzitters in het parlement. Gisteravond laat eh, is er onderhandeld, tot gisteravond laat is er onderhandeld over het nieuwe plan. Dat moet er komen, omdat het Cypriotische parlement dinsdag een Europees steunpakket afwees. Struikelblok was vooral de eis dat kleine spaarders moesten meebetalen aan de reddingsoperatie. Nicosia probeert nu een plan te bedenken dat de kleine spaarders ontziet. Zo wordt er gedacht aan het nationaliseren van pensioenfondsen. En Cyprus hoopt dat Rusland een lening aan het eiland verlengt. Bergers hebben op de Atlantische Oceaan twee motoren van een ruimteraket boven water gehaald. De motoren lagen vijf kilometer diep op de zeebodem. De apparaten werden in de jaren 60 en 70 gebruikt om Saturnus 5 raketten van de grond te krijgen. Zodra ze hun brandstof hadden verbruikt, vielen ze, zoals gepland, in de oceaan voor de kust van Florida. Topman Bezos van internetbedrijf Amazon, die de berging organiseerde, hoopt dat het twee motoren zijn van de Apollo 11. De missie waarmee Neil Armstrong in 1969 als eerste mens op de maan kwam. De NASA helpt bij het vaststellen van de herkomst.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 Sussie Nielsen, zo is haar naam. En die hoorde haar met een liedje uit het uh, Ierse folkrepertoire. Het nummer heet uh, The Night Visiting Song. Goedenacht allemaal. Het wordt de tweede uur van de Nacht Klinkt Anders. Een bijzondere Nacht Klinkt Anders. Eh, want uh, voor zover je het nog niet heb meegekregen... deze nacht staan we stil bij het feit dat het morgen precies 50 jaar geleden is... dat de allereerste Beatle-LP Please Please Me uitkwam. Drie nummers hebben we al gedraaid. En de komende nacht komen alle songs van die LP ALP voorbij. Dus we eindigen zo uh, tegen zessen met Twist and Shout. Want dat is namelijk het sluitstuk van dat album. De nacht ging dansen bij de Varen op Radio 1. Dadelijk eh, het vierde nummer. Dit uur gaan we weer drie stukken draaien van die LP. Dadelijk krijg je een nummer te horen van Jerry Goffin en Carol King. Maar eerst nog even aandacht voor eh, twee zangers. De een komt uit Nederland en deze, die we eerst gaan horen, die komt uit België. Heeft eindelijk weer eens een keer iets nieuws gemaakt. Ozark Henry. Something's rattled your cage, stopped me dead in my tracks. Been through hell and high tide, but we never look back. I thought that we couldn't lose, and then I bet all I had. From the top of the world, I started seeing the cracks. Am I losing you? Why would you change? geïnspireerd door uh, landgenoot Gauthier nam Piet Daar ook een duet op. Piet die we beter kennen als Ozark Henry. En dat werd dan het nummer I'm Your Sacrifice. De allernieuwste single dus van eh, deze man, Ozark Henry. En dan komt een nieuw album aan. 19 april zal eh, de eh, LP gaan verschijnen onder de titel Stay Gold. En hij zong niet alleen, er was nog ook nog een eh, dame in te horen. Niet zomaar een dame, want de stem die hoorde... die hoorde bij zangeres Amaryllis Uiterlinden. En die heeft in het verleden zang gestudeerd aan het conservatorium in Antwerpen. En daarna is ze nog naar Amerika gegaan. Heeft daar ook weer een studie gevolgd aan het Berklee College of Music. En ze volgde daar de opleiding Zang en Songwriting. Amaryllis uit de Linden, dus samen met Ozark Henry... in de nieuwe single I'm Your Sacrifice. Dan nu die Nederlandse zanger waar ik het over had. Eh, hij is al een tijdje regelmatig op de radio te horen, de Nederlandse radio. En ook in het buitenland met eh, het nummer Clear VR. Hij heeft een album gemaakt onder de titel Cabinet of Curiosities... En daarvan draai ik Chameleon. All the lights are flashing by, all these questions in my brain. I tried to close my eyes until the answer came. I want to float away, but all these clouds just look the same. Van zijn album Cabinet of Curiosities, de jonge Nederlandse artiest Jacko Gardner. En je hoorde van hem het nummer Chameleon. Ik ben toegekomen aan het vierde nummer van de Beatle LP Please Please Me. En ook dat is weer een eh, cover. En daarin eigenlijk ook weer maken de Beatles gebruik van een eh, liedje... dat bekend is geworden door zwarte artiesten. In dit geval gaat het om de meidengroep The Cookies... Hoewel het uitgevoerd is door een eh, zwarte medegroep, is het nummer dan weer van blanke oorsprong... want het is een compositie van Jerry Goffin en Carole King. Carole King die laat ik je dadelijk ook horen, maar ik laat je eerst eh, de cover horen van het origineel van de Cookies. Want uh, Carole King die zat destijds op een kantoor alleen maar songs te schrijven samen met haar eh, partner Jerry Goffin. En een van de liedjes die ze toen schreven, dat was Change. Het werd opgenomen door de Cookies in 1962. En een jaar later dus door de Beatles voor de LP Please Please Me. De belangrijkste zang in dit nummer is van George Harrison. My baby's got me locked up in chains, and they ain't the you be? Silver Love, de compositie van eh, Jerry Goffin en Carole King te vinden. Dus op die LP Please Please Me Dalek. Plaat nummer 5 of plaat nummer 5, track nummer 5, nummer 5 van die Beatle LP. En daarin hoor je dan de stem van Ringo Starr. ik had hem al beloofd. Een belofte maakt schuld. De stem van Carole King die je nu gaat horen... Carole King en ze zong er ook zelf. Trouwens, een eh, maand geleden werd ze 71 jaar Carole King. Wat je nu hoorde, dat kwam uit 1971 van de LP Music. En een jaar later werd het gecoverd door Richard Carpenter. Richard Carpenter die het ook een wonderschone compositie eh, vond. Want voor de cd, of liever gezegd de LP... die de Carpenters toen wilden gaan maken... toen bestond er ook het idee om zijn eigen composities een paar covers eraan toe te voegen. Richard Carpenter die was een hoop singles aan het beluisteren... en eh, werd moedeloos van eh, het beluisteren van die singles... want hij kon niks geschikt vinden om te coveren. Totdat hij dat nummer van de Carpenters opzette... of van Carole King opzette dat It's Going to Take Some Time. Toen had hij zoiets van, ja, dit is het. En dit zou wel eens een hit kunnen worden. En gelijk had hij erin want It's Going to Take Some Time This Time voor de Carpenters wat inderdaad een hit. Doe je trouwens straks nog. Maar eerst een band die op Lowlands gaat komen. Polisa. dat er Lowlands is, want dan is het alweer eh, ruim half augustus. En datzelfde geldt voor Pukkelpop. Op beide festivals zal deze Amerikaanse band optreden die je net hebt gehoord. Polisa, en ik liet je een nummer horen van hun meest recente album onder de titel Form. Dat was het liedje dat je hoorde. Zo dadelijk de stem van eh, Ringo Starr. Die gaat een liedje zingen van Luther Dixon. Maar die Luther Dixon laat ik eerst zelf horen. Just traveling stranger no place to call my home. People stop and wonder why I ramble and roam. My shoes and my pillows, the highway my home. In love with the woman whose heart's made of stone. I'm just a traveling stranger who's lost and alone. It's not the boomers. It's not the gypsy in van eh, Luther Dixon... die samen met Wes Farrell het nummer Boys schreef. En eh, wat ik je van, net van Luther Dixon liet horen... dat heette dan Traveling Stranger. Maar dat nummer Boys, dat is eh, in eerste instantie uitgevoerd door de Shirelles. En Luther Dixon was ook degene die uh, ehm, mede verantwoordelijk was... voor de sound van de Shirelles, de producer dus... Luther Dixon heeft ook verder eh, repertoire geschreven... dat werd opgenomen door Elvis Presley, de Jacksons, B.B. King... en Dusty Springfield en vele anderen. Maar terug naar de Beatles. En dan heb ik het over de Shirelles. Die hebben eh, onder andere dat nummer Boys opgenomen. En op die LP Please Please Me van de Beatles... werd dat gezongen door Ringo Starr. oorspronkelijk eh, behoort tot het repertoire van de Shirelles, een zwarte meidengroep, maar dat in 1963 op de plaat werd gezet door de Beatles. Die LP van de Beatles die in een eh, vrij korte tijd werd opgenomen, want op een gegeven moment eh, hadden de Beatles succes in de Engelse hitparade met een aantal singles. Platenmaatschappij EMI besloot dat er snel een LP moest komen en dat werd in, die LP werd dan in no time opgenomen met eigen repertoire, maar ook met covers en die covers dat eh, waren dan nummers die de Beatles eh, tijdens live optredens ten gehore brachten. En Boys was zo'n nummer. Dat in dat verleden tijdens die live-optredens werd uitgevoerd eh, en gezongen door Piet Best. Maar het verhaal van Piet Best is bekend. Tijdens de audities die de Beatles deden bij uh, eh, EMI en voor George Martin... zei Martin, nou, ik vind jullie heel goed als Beatles zijn, maar die Piet Best is niet zo'n beste drummer. En zodoende kwam Ringo Starr bij de band... en tijdens de plaatopname van Please Please Me zong Ringo Starr dus dit nummer Boys voor die Beatle-LP Please Please Me. Dadelijk, het volgende nummer, dan eh, ga je luisteren naar Ask Me Why. Maar dat duurt nog even. Want er zijn ook nog de sterfgevallen van de afgelopen week. Ik had het al eerder over de Carpenters. En hier zijn ze dan. Karen Carpenter die gaat zingen. Het nummer heet Sandy. Something in you puts me at ease. Yes, I know that you're suspicious of me. Do I mean the things I say? You know, I've been in love before. That much is true. But though I've before it wasn't with you chase the winter away. time it took surprises me. Nothing's the same as if my life began again. Eh, er is een periode geweest dat je dit niet mooi mocht vinden. Dan hoorde je er niet bij. De Carpenters, maar als je goed luistert... dan hoor je toch wel de, eh, ja, de hele grote precisie en perfectie... waar dit, mee dit is uitgevoerd. De stem van Karen Carpenter en vooral de productie van Richard Carpenter was daarin te horen. De Carpenters maakten dit in 1976 voor hun LP A Kind of Hush. Je kon luisteren naar het nummer Sandy... Dan de sterfgevallen van de afgelopen week. Eh, en in amper twee weken tijd heeft de Britse jazz wereld weer afscheid moeten nemen van een muzikant. Was het eh, twee weken geleden Kenny Ball, de trompetist, die heen ging. Afgelopen vrijdag de beurt aan clarinetist Terry Lightfoot. 77 jaar oud is hij geworden. Hij heeft zichzelf uh, klarinet leren spelen. Hij was niet een van de minste, want hij speelde onder andere samen met Louis Armstrong. Uit het oeuvre van Terry Lightfoot laat ik je luisteren naar de Dippermouth Blues. Dipper Mouth Blues van het gezelschap onder leiding van Terry Lightfoot. De Terry Lightfoot Jazzman. Dipper Mouth Blues, de man is afgelopen vrijdag op 77-jarige leeftijd overleden. Een dag later op 76-jarige leeftijd ging Bobby Smith heen. Hij is van begin af aan de man geweest die de toon aangaf en de sound bepaalde voor de groep de Detroit Spinners. Later ging die band door het leven onder de naam de Spinners. Ze hebben bij diverse platenmaatschappijen onder contract gestaan. Onder andere waren ze bij Atlantic in dienst. En daar kwamen ze in dienst op aanraden van Aretha Franklin. Maar voordat ze het contract aangingen bij Atlantic... stonden de spinners eh, onder contract bij het Motown Concern. En uit die periode hoor je het volgende nummer... echte Motown sound, eh, dat kan je meteen zo herkennen. Je hoorde trouwens het geluid van de Detroit Spinners... die in 1975, het, 1965 moet zeggen, het nummer opname I'll Always Love You... met daaraan de stem van Bobby Smith... die afgelopen zaterdag op 76-jarige leeftijd is overleden. Nog één overlijdensbericht en dat is dan van een man, man, van een man die aanzienlijk jonger is. 39 jaar oud is die geworden. Het was aan de alcohol, zeggen ze, dat hij is eh, overleden. Hij had eh, wat dat betreft een eh, verslaving. Maakte liedjes die als kwetsbaar worden omschreven. Hij gebruikte ook af en toe pseudoniemen naast zijn eigen naam Jason Molina. Pseudoniem bijvoorbeeld als Songs, dubbele punt Ohio. Nou, en onder die noemer nam hij eh, het nummer Nervous Bride op in het jaar 2000. Jason Molina. 2000 toen maakte hij de LP The Lioness. De man die hoorde was Jason Molina en die opereerde hier onder het pseudoniem Songs. Dubbele punt Ohio. En wat ik je eh, liet horen van hem was eh, Nervous Bright. Afgelopen zaterdag overleden op 39-jarige eh, leeftijd. Jason Molina dus. En voor de volledigheid meld ik nog even het overlijden van Jantje Koopmans afgelopen week op 89-jarige leeftijd. Die bekend is geworden met zijn Rode Rozen. Zo dadelijk, dan leg ik hem weer op de draaitafel. De LP Please Please Me van de Beatles. Maar ik laat je even een ander Beatle-nummer horen... wat de vier, de Fab Four zelf nooit op de plaat hebben gezet. Maar het werd wel gezongen door een andere artiest uit Liverpool.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 We'll be together now and forever. niet of je aandachtig naar de tekst hebt geluisterd... maar dan heb ik zoiets eh, van... nou, dat is leuk thuiskopen <laughs> op zo'n manier. Je hoort Step Inside Love van zangeres uh, Cilla Black. Terug naar de Beatle LP. Ik ben toegekomen aan nummer 6. De op één na laatste track van kant 1 van die LP. En dat is Ask Me Why. Werd 26 november van het jaar 1962 opgenomen. En de Beatles waren toen in de studio Abbey Road Studios... om een opvolger te maken van Love Me Do. Please Please Me zou dat worden, de single. En ze namen ook nog een paar andere nummers op... waarvan onder andere Ask Me Why. In zes takes stond het erop. met de, de stem van eh, John Lennon... die op dat moment eh, behoorlijk verkouden was. En daar hadden ze ook mee te maken met dat probleem, een verkoude John Lennon. Maar daarover later meer hier in de nacht gelinkt anders. Ask Me Why dus van eh, de LP Please Please Me... die deze nacht centraal staat hier bij de nacht klinkt anders. a shame to believe in escape. A laugh on every face, and that's a change. Till I'm finally left with an ache. Tell me to relax, I just stare. Maybe I don't know if I should change the feeling that we share. It's a shame. Number me with rage. It's a shame. such a shame this eagerness to change. It's dies decide my faith, and that's a shame. In these trembling hands, my faith tells me to react.